Kasper Meijer met het NOS-journaal. Drie Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen en werden ze in het zuiden van de hoofdstad opgepakt. De drie militairen zijn inmiddels via het Libanese leger vrijgekomen en teruggekeerd naar de ambassade. Ze maken het goed. Amerika gaat op een andere manier noodhulp naar Gaza brengen... nu vervoer over land zo gevaarlijk is. Gisteren kwamen in het noorden zeker tientallen en mogelijk ruim 100 mensen om het leven... bij het uitdelen van hulpgoederen per vrachtwagen. Over de oorzaak lopen de lezingen uiteen. In de chaos zouden mensen zijn overreden. Ook zijn er berichten dat de menigte onder vuur werd genomen. President Biden zegt nu dat zijn land noodhulp per droppings uit vliegtuigen de Gaza strook in gaat brengen. En ook komt er een route over de Middellandse Zee via Cyprus. De uitvaart van Alexei Navalny is in Moskou uitgelopen op een grote politieke demonstratie. Duizenden mensen stonden langs de route naar de kerk en later bij de begraafplaats in het zuiden van de stad. De naam van de Navalny werd gescandeerd en er waren spreekkoren tegen de oorlog en tegen de Russische president Poetin. De politie was in Moskou massaal aanwezig, maar greep niet in. Voor zover bekend werd er niemand gearresteerd. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. NEC won de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Volendam met 5-2. De Nijmegenaren passeren Ajax op de ranglijst... en zijn voorlopig de nummer 5 van de Eredivisie. Het weer, vannacht vooral in de westelijke helft van het land wat regen. Het koelt af naar graad of 5.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 Dus gaat het nu niet fout. Dus gaat het nu niet fout. but you van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM I just wanna tell you My love is here to stay Girl, you know there's one thing that will never fade away. I'm dedicated, all oh, to you. You know there's no need to run, there's no need to hide. Whatever comes between us, baby I will push aside lying And you heard it all from me I wish there was some way I could make you see I'm dedicated all to you How can I understand it There's no need to question.